Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De kans dat je thuis een coronabesmetting oploopt is groter dan in het theater. Dat zegt Field Lab, dat is de organisatie achter verschillende proefevenementen. In, in februari waren de eerste een congres en een voorstelling van cabaretier Guido Weijers. De kans dat je het virus daar opliep was dus zelfs kleiner dan thuis, zegt de organisatie. Het is veiliger door het nemen van die maatregelen, door zo'n sneltest, door het dragen van een mondkapje eh, en door het, eigenlijk het, het inregelen van je, van je evenementenlocatie, dat het daadwerkelijk ook aantoonbaar is dat het veiliger is in vergelijking met gewoon de normale situatie als je, zoals je thuis hebt of bezoek ontvangt. Ja, want thuis draag je geen mondkapje als je rondloopt en je bezoek hoeft zich van tevoren ook niet te laten testen. Bij de proefevenementen moest dat wel. En op dit moment zit een deel van het demissionaire kabinet weer in over overleg met deskundigen over die coronamaatregelen. In het Katshuis in Den Haag gaat het waarschijnlijk over versoepelingen... zoals het openen van terrassen en niet noodzakelijke winkels. Dinsdag horen we meer, dan is er weer een persconferentie. En een druk middagje voor de politie in Amstelveen. Honderden mensen kwamen daar vanmiddag samen voor een betoging tegen het coronabeleid. Tot vandaag waren die protesten vooral op het Museumplein in Amsterdam. Maar veel demonstranten hebben twee weken geleden een gebiedsverbod gekregen. Dat betekent dat ze zich daar voorlopig niet meer mogen vertonen. En na een half jaar stond Arjen Robben vandaag weer voor het eerst in zijn groen-witte tenue op het voetbalveld. Met FC Groningen speelde hij tegen Herenveen, maar hij kwam er nog niet echt aan te passen, zag commentator Chris Wobben. Dan heb je een Robben natuurlijk binnen de lijn en moet je mis maar eens de bal zien te geven. Dat gebeurde zo even, toen was het meteen iets te doen in het veld. Maar het is Herenveen dat weer overneemt via Joey Veerman. Joey Veerman, lage bal in de goal daar! Halilovic doet het! Ja, dat was ook de tweede goal voor de Friese. 2-0 was ook de eindstand. Ook VVV Venlo tegen PSV is afgelopen. De Eindhovenaar wonnen ook met 2-0. Het weer nog op steeds meer plekken zijn er opklaringen. Vanavond blijft het bijna overal droog. Vanavond en vannacht kan het afkoelen tot rond het vriespunt.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 I. Hey! She's freaky, she knows it. She's freaky, but I like it. Listen, she grabs that yellow bottle. She likes the way it hits her lips. She gets to the bottom, it sends her on a trip so right. She might be going home with me tonight. And she looks like a model, except she got a little more ass. Don't even bother unless you got that thing she likes. Oh, I hope she's going home with me tonight.